Zes uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. De antiracismeprotesten in de VS zijn de afgelopen uren grotendeels vreedzaam verlopen. Alleen uit Atlanta komen berichten dat de politie heeft ingegrepen met traangas... toen demonstranten flessen en vuurwerk naar agenten gooiden. Bij het Witte Huis in Washington wordt ondanks de avondklok al uren gedemonstreerd... maar daar is de sfeer goed... In New York is het protest ook nog aan de gang. Daar zijn enkele tientallen mensen opgepakt. Veel minder dan gisteren. In Parijs zijn gisteravond rellen geweest... na een vreedzaam protest tegen de dood van George Floyd in de VS... en van een zwarte arrestant in een Franse politiecel in 2016... waar nog steeds geen duidelijkheid over is. Demonstranten stichten brand en gooiden met stenen en puin naar de politie. Die zetten traangas in om de demonstranten te verdrijven... Ook in Marseille waren wat ongeregeldheden. Burgemeester Halsema van Amsterdam schrijft in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad... dat ze achteraf bezien niet de juiste informatie had... over het antiracismeprotest van maandag. Als ze geweten had dat er 5000 mensen zouden komen in plaats van zo'n 300... had de demonstratie verplaatst kunnen worden of over de stad verspreid, schrijft Halsema. Maar dat gebeurde niet, waardoor het zo druk werd... dat mensen zich niet aan de coronaregels konden houden. De verkoop van tweedehands auto's is in mei flink gestegen. Door de corona-uitbraak viel de verkoop in april sterk terug, met een kwart. Maar vorige maand verkochten autobedrijven een kleine 112.000 tweedehands wagens. Iets minder dan in mei vorig jaar. Ook de tweedehands verkoop tussen particulieren steeg. Vooral goedkopere tweedehands tussen de 7.000 en 15.000 euro zijn populair. Mensen kopen nu eerder een auto omdat ze vanwege het coronavirus niet in het OV willen zitten. Blijkt uit onderzoek van de autobranche. Het weer. Het is nog ongeveer 12 graden. Vandaag is er een mix van zon en wolken... met in het zuidoosten kans op een bui... tot maximaal 18 graden in het westen tot 26 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.